Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer een historisch moment in de Verenigde Staten. Resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table. Niet eerder werd een Amerikaanse president twee keer impeached. Correspondent Lucas Waagmeester. President Trump voor de tweede keer impeached. Het Huis van Afgevaardigden wil hem uit zijn functie zetten... omdat hij volgens het Huis heeft aangezet tot een gewelddadige opstand... in de hoofdstad een week geleden. Donald Trump riep na de stemming in een videoboodschap op tot verzoening. Making America great again has always been about defending the rule of law. Iedereen moet zich aan de wet houden, zegt Trump. Heel overtuigend klonk zijn boodschap niet. Hij wil verzoening, zegt hij, maar laat zijn eigen leugen, die de aanleiding is tot alle spanningen, gewoon in de lucht hangen. Dus dat is niet heel oprecht. Dat Trump de bestorming van het kapitool nog een keer veroordeelde... kan ook te maken hebben met de veiligheidsbriefing van de FBI. Die briefing is niet mals. Hè? Daarin wordt uitgelegd dat de dreiging van nieuw geweld... voor de komende week zeer reëel en zeer ernstig is... Ik denk dat ook Trump gewoon oprecht geschrokken is van die briefing... en dat hij dat geweld ook echt niet wil. Dus ik heb het gevoel dat deze woorden vooral door die elementen worden ingegeven... en niet door een soort oprechte Trump ineens die, die ook echt nu wil gaan verzoenen. Dat lijkt me eh, iets te grote stap inderdaad ook voor hem. Als het even mee zit, krijgt het kabinet komend weekend al een OMT-advies over de avondklok. Mogelijk komt hij er om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Hoe zo'n avondklok eruit ziet weten we nog niet precies. Op de site van de overheid staan al mogelijke details. Zo zou je van 8 uur s avonds tot 4 uur s ochtends niet op straat mogen zijn. Alleen als je je hondje uitlaat of wel naar je baan moet omdat het een cruciaal beroep is. Deze winkel verkoopt voorlopig geen nieuwe spullen. De HEMA heeft al zijn bestellingen bij leveranciers in Azië geannuleerd, meldt Trouw. Had al jaren slecht met de winkel, maar volgens de directeur heeft het daar niks mee te maken. Er zou gewoon geen plek meer zijn om al die spullen op te slaan. Het weer, eerst nog wat zon. Vanmiddag trekt het dicht en kan in het zuidwesten wat natte sneeuw vallen. wordt ietsje kouder en gaat op drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn... tussen Purmerend en Afrit Hoorn, 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ooh, and I know that they want me to hate them. There's no hurry for now. I'll just have to be the bigger man. You see, dancing, dancing with the chips hoes. Higher than Shaq on his tiptoes. Top the Empire State Building. This shit is like child's play children. I will annihilate, kill them. I fuck around and pile. Eight million dead little juveniles. Wait, children, I'll await my trial. They tilting. What then? Ain't nothing you say could ever trump. Nah. Mike Pence will get killed. Yeah. If you're hypersensitive, I wasn't referencing the vice president. Chill. Chill. I mean, my penmanship at times tends to get ill. Violence, but with skill. That's why I hints when I write ends up with the mic and pencil getting killed. <laughs> yeah. And I'm still rider, die for the squad. So you know which side that I'm on. If a battle line's ever drawn, but if I get involved, it'll be like canines in a brawl. But not similar to Mike Vick at all. Cause even if I don't have a dog in the fight, they ain't never gonna get rid of the fight in the dog. Got stripes like a tiger, so you might get mauled. The mic in the palms like claws, like can swing right for your jaw and rip it off with one swipe of the paw. Bitch, you still on my dick or nah? If I suck, your wife is a straw. I'm sick and I'm not gonna cover my mouth next time that I cough. Cause see, these bars are like COVID. You get them right off the bat. Drink it with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. Like trying to fight off a net. Yeah. Yeah. DA got that dopey sense to me. It's like pneumonia symptoms of contracting COVID instantly, which is what separates my flow from theirs so that no one gets even close to this to pose a risk to me so vocalistically. That's social distancing. Yeah. Flow going viral, you best stay strapped with that Lysol and get way back, hit that Pine Sol and that Ajax, cause this dry cough is just like football umpires calling a playback. Bitch, back the fuck up like 15 yards, these rhymes call for a face mask. Another 14 day quarantine. They're cordoning off everything. This shit looking like a horror scene, like me metaphorically. Damn. Cause them stay at home orders seem like they just keep getting more extreme. Who knows when it's night Marilyn, like Monroe, Norma Jean. Uh, Norma Still got that heroin, lyrical drip with that morphine and that Thorazine. Cause I'm so fucking dope, dope. And you're a fiend. And that's the one thing that hasn't changed. No, nope. some semblance nope. of normalcy. But I might need that hydrochloroquine, cause I got that yeah. The dark horse, I'm a nightmare. Mom fed me Valium like air. Thought that's why they called it a high chair. Whoa. I got a contact like eyewear. Whoa, wait a minute, bitch, let me lie here. Uh. 2020 hindsight, my side mirror. Every year you drop the ball like Times Square. My hair trigger whenever I get an idea. Like, fuck, now my name rings out like a sponge mop. My trip was a drop in the bucket, so that gunshot you just heard just now in that one spot just came from the 9 mil that I just got. That's big bucks, and I got a full money clip and I'm loaded. I ain't even mean to go the fuck off totally inappropriate with an opiate, groping it while I'm holding it like a trophy. I'm hoping a little codeine will give me Odeon. Whoa, everything is slow. I begin to floating. I know that I'm getting loaded. The pin exploded. Hiroshima with the flows of utopia with the dope. I'm an OG. I'm like the goat here to get your goat. Little bit of sodium. It's the salt when I'm at the podium. At your throat, holy camole. I'm in the zone with the shit I'm on. Get emodium in a commode because nobody's even close. Your petroleum to plutonium. You're a phony. I'm at the crib, but your hoe got her at the pole like voting. With no clothing, stripped down to a toe ring. And here we go with the gloating. I got my nose in the air like a Boeing. Then I got into a little bit of an argument with her, so I took a little lick of a galactic sign up in a dinner, then I hit it with a motherfucking ottoman and bitter. Then I shot her in the liver, delivered it to the bottom of the river. But I'm probably gonna jump in the water with it with a lot of money, cause I got a lot of it. And when it come to dripping, I be stopping like a hundred mile an hour, never running out of either one of them. I gotta get it, cause these bars are like COVID. get them right off the bat. Right off the bat. It SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Yeah. And it goes from Martian to human. Yeah. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. It's like trying to fight off a net. net. love me, love me. so hoofdpunten van het NOS-journaal. 50 organisaties, waaronder UNICEF, de Nederlandse GGZ en Jantje Beton... roepen het kabinet op om te zoeken naar alternatieven voor de sluiting van de scholen. organisaties vrezen dat vooral kwetsbare kinderen worden getroffen. Tien experts zijn in China aangekomen om namens de WHO onderzoek te doen... naar het ontstaan van de coronapandemie. Onder andere de Nederlandse viroloog Marion Koopmans gaan onderzoeken hoe, waar en wanneer het virus van dier op mens is overgesprongen. Vanwege de gesloten boekwinkels wachten veel uitgeverijen met het uitbrengen van nieuwe boeken. Volgens Trouw stelde uitgeverij Balans gisteren al zeven nieuwe publicaties uit. En ook Atlas Contact wacht met het uitbrengen van nieuwe boeken. Het weer droog, alleen in Zeeland kan wat regen of natte sneeuw vallen. Het wordt vandaag 2 tot 4 graden. what you promised me. Said you'd never leave me.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 So I'm deleting you from my phone now. You ain't gonna see me cry. I might go get somebody new. Just cause I feel like so over this, over you. You. I, I don't need your sorry. This ain't a pity party.